Op het schip ontstond brand toen bemanningsleden brandstof wilden bijvullen en daarbij morsten. Er ontstond een brand waardoor het schip kapseisde. Volgens een ooggetuige slaagden niet meer dan 15 mensen erin zich in veiligheid te brengen. Er waren waarschijnlijk een paar honderd mensen aan boord, maar hoeveel precies is niet duidelijk. De passagierslijst is verloren gegaan. Het ongeluk was op de rivier Kazai aan de grens met Angola. De Spaanse overheid heeft terughoudend gereageerd op het staakt het vuren dat de Baskische terreurbeweging ETA heeft afgekondigd. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft er wel meteen over vergaderd met allerlei betrokken functionarissen en heeft contact opgenomen met het regionale bestuur in Baskeland. Die Baskische regering heeft al wel laten weten dat de stap van de ETA absoluut onvoldoende is en dat de ETA het geweld helemaal moet afzweren en de eigen organisatie moet ontbinden. De ETA verklaarde vanochtend te stoppen met de gewapende strijd voor een onafhankelijk Baskenland. De organisatie hoopt dat voor de Spaanse regering dat aanleiding is om te gaan praten. De overstromingen en aardverschuivingen in Guatemala eisen steeds meer mensenlevens. Het officiële dodental staat op 36, maar waarschijnlijk zal dat nog oplopen. Een plek langs de snelweg in Guatemala is voor de tweede keer getroffen door een modderstroom. Bij de eerste aardverschuiving was een bus bedolven geraakt. Toen zo'n 100 reddingswerkers probeerden de inzittenden van de bus te redden, werden zij zelf getroffen door een nieuwe modderstroom. Op die plek zijn inmiddels 20 lichamen geborgen. Guatemala en het zuidoosten van Mexico hebben al wekenlang te kampen met zware regenval.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 Forever you and me. And when the fog of fear obscures, and the warmth of our love endures, love and only love can keep us free. There's a diamond in your mind. There's an angel by your side. There is laughter in your knowingness and a wisdom in your child. There are rays of light that are hidden. ray of light that allows our love to be. my shadow is my brother, and my sister is the moon. And every flower that grows is part of you. Peaceful Radio en Tepseppi, aflevering 688, uur 2. Heel mooi nummer van Asher Queen met Music for Love. We gaan natuurlijk verder en dat doen we met het label Spring Hill Music. En de cd Kertana van Robert Guest On Wings of Songs. En het gaat als volgt. Veel luisterplezier ook voor dit tweede uur van Peaceful Radio. de Camborio. Con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y lo fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas del olmo, Guardia Civil Caminera lo lleva codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada al hombro, dando una larga torera por el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan las noches de Capricornio una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? te llamaras Camborio, y hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solo. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las nueve de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonadas todos y a las doce de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Thank you. Yeah. он к девке доведет. home. Oh. Thank you. Thank you. Natuurlijk prachtige muziek van Terry Oldfield van de CD Yoga Harmony van het label New Earth Records tot ons gekomen via osho.nl. Het laatste nummer van eh, deze aflevering Peaceful Radio Tap Zappy, aflevering 688. Purple and Gold van Enam. Daarmee neem ik afscheid eh, van je. Mijn naam is Benno Veugen. Hartelijk dank voor het luisteren naar eh, dit eh, programma Peaceful Radio. En wat mij betreft een hele, hele goede nacht. En graag tot een volgende keer. Dag.